Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De premier van Qatar heeft opnieuw uitgehaald naar Israël. In een vergadering van de VN-veiligheidsraad zei hij dat Israël niets geeft om de gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas. En dat Israël voorbij alle grenzen is gegaan met zijn aanval op Hamas-leiders in Qatar. Qatar heeft als een van de weinige contact met Israël en Hamas en bemiddelt daarom in de oorlog. Er komt structureel geld voor de aanpak van femicide als het aan GroenLinks-PVDA ligt. Ze willen 70 miljoen euro per jaar vrijmaken om vrouwenmoord in Nederland te voorkomen. Dit Kamerlid ligt uit waar dat geld voor kan worden gebruikt. Bewustwordingscampagnes richting de samenleving. Maar ook bewustwording bij de politie en eh, het eh, OM. En wat ik zo graag zou willen is ook zien dat ook eh, vrouwen niet hun huis en haard hoeven te verlaten. omdat ze bang en angstig zijn. maar dat ze geholpen worden. Daarom geloof ik bijvoorbeeld ook voor de inzet, in de inzet van noodknoppen of andere beschermingsmaatregelen. GroenLinks PvdA denkt dat er genoeg steun is voor dit plan in de Kamer... want de afgelopen weken ging het er in Den Haag al veel over... na de moord op Lisa uit Apkoude. En een opmerkelijke criminele stunt bij het tuincentrum in Uddel in Gelderland. Daar kwamen twee mannen een sauna ophalen. De eigenaar van het tuincentrum vertelt dat ze tegen medewerkers zeiden dat ze al hadden betaald. Maar daar klopte niks van. Iedereen was lekker aan het werk. Eh, de jongens komen met de bus eh, terrein oprijden. En die manager die zegt van nou, hebben jullie betaald? Ze geven aan, ja, we hebben betaald. En de jongens laden hem gewoon op. En, eh, en, vertrekken met de sauna. En uh, koele bloeden, zeg maar. op deze manier is criminaliteit niet gevaarlijk, maar wel heel brutaal. De ideale roof, zou ik zeggen. Ze zwaaiden in het rond met een nepbonnetje en de medewerkers van het tuincentrum hebben die bon helemaal niet gecontroleerd. Waar de sauna van 25.000 euro is gebleven weten we niet. De dieven zijn ook nog steeds spoorloos. Heb ik het weer voor je. Vanmorgen vooral in het noordwesten pittige buien met soms onweer. Daarna ook in de rest van het land regenachtig. Langs de kust harde windstoten, hagel en kans op onweer. En het wordt een graad of 18.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 Die werd woensdag doodgeschoten tijdens een presentatie... bij een universiteit in de staat Utah. De Amerikaanse regering heeft een grote hoeveelheid anticonceptiemiddelen voor arme landen laten vernietigen, meldt de New York Times. De spullen waren van de inmiddels opgeheven hulporganisatie USAID. En honden mogen vanaf maandag weer loslopen in de bossen bij de Leusterheide. Daar geldt nu nog een aanlijnplicht vanwege de aanwezige probleemwolf. Mensen moeten nu zelf gaan bepalen of ze het veilig vinden om hun hond los te laten lopen.